het wel met het NOS-journaal. De vakbonden die zijn aangesloten bij de FNV zitten weer op één lijn. De bonden kwamen vandaag weer voor overleg bijeen en daarbij is het gelukt de verschillen over de toekomst van het pensioenstelsel te overbruggen. Over de toekomst van de pensioenen was een principeakkoord gesloten met de werkgevers, maar daartegen kwam verzet, onder meer van FNV-bondgenoten. De grootste FNV-bond vond dat het risico van tegenvallend rendement van investeringen door pensioenfondsen te veel bij de werknemers werd gelegd. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een fout gemaakt bij de jaarlijkse verloting van verblijfsvergunningen onder immigranten. Daardoor moet de loterij over. Elk jaar worden 50.000 visums verloot onder de bijna 20 miljoen aanvragers. Uit landen van waaruit weinig mensen naar de Verenigde Staten gaan. Dat gebeurt met een computer die de winnaars aanwijst, maar dit jaar is er iets misgegaan waardoor niet alle aanvragers hebben meegeloot. Alle winnaars hebben een excuusbrief gekregen en loten opnieuw mee bij de volgende trekking in juli. In Gelderland is een man gearresteerd voor het stelen van negen auto's. De dakloze man van 46 ging naar autodealers met steeds een ander vervalst rijbewijs en vroeg of hij een proefrit mocht maken. Hij bracht de auto nooit meer terug. Die truc haalde hij uit sinds januari in negen plaatsen in Brabant, Gelderland en Noord-Limburg. De autodief blijft nog zeker drie maanden vastzitten. Het Openbaar Ministerie stelt geen vervolging in tegen de huisarts van een overleden Somalische asielzoekster. De zwangere bewoonster van een asielzoekerscentrum in Leersum overleed in juni vorig jaar door bloedvergiftiging. Volgens het OM valt de huisarts niets te verwijten. De symptomen van bloedvergiftiging zijn moeilijk te herkennen en de vrouw ging zo snel achteruit dat de arts niets meer kon doen.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 do it. 耶。 കാണില്ലേ permettez-moi do this Aisha, Aisha, passing me by Go again Aisha, Aisha, my, my,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 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl